Burgemeester Grezel van Heerlen doet aangifte wegens schending van de geheimhoudingsplicht bij de benoeming van de nieuwe burgemeester. Dinsdagavond werd bekend dat de Nijmeegse wethouder Paul de Pla van de PvdA Grezel opvolgt. De gemeenteraad passeerde de kandidaat van de vertrouwenscommissie, de VVD'er Roel Wever. Burgemeester Grezel is kwaad dat er is gelekt over de kandidaten, de sollicitatieprocedure en de uitslag van geheime stemmingen. De Oekraïense premier Timoshenko weigert het veld te ruimen. Ze heeft gezegd dat haar regering niet vrijwillig zal aftreden. Het was voor het eerst sinds de presidentsverkiezingen van zondag dat de premier weer in het openbaar verscheen. Timoshenko verloor de verkiezingen met een klein verschil van oppositieleider Yanukovych, maar heeft haar nederlaag tot nu toe nog niet toegegeven. De ochtendspits was een stuk drukker dan normaal. Er was vooral veel verkeer op de snelwegen in het zuiden en oosten. Rond half negen stond er 350 kilometer file, zo'n 200 kilometer meer dan normaal. Op de A12 bij Arnhem en bij Utrecht en op de A27 bij Gorkum stonden lange files. De meeste ontstonden door ongelukken die werden veroorzaakt door gladheid. Het sneeuwde vanochtend vooral in de zuidelijke provincies. De treinen hebben geen last van de sneeuwval. De inflatie daalt weer. In januari kwam de geldontwaarding uit op 0,8 tegen 1,1 in december. Het is voor het eerst in vijf maanden dat de inflatie minder is geworden. En dat komt vooral door de aanpassing van de energietarieven per 1 januari. Elektriciteit en aardgas zijn nu 17 goedkoper dan een jaar geleden. Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land, valt af en toe sneeuw. In de loop van de dag trekt hij weg naar België en breekt in het westen en noorden geregeld de zon door.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 you? ladies? I don't know but I'm sure thinking about. Good really with you. Sing it one more God. time. It feels like something's heating up. Can I leave with you? ladies? I don't know what I'm thinking about. Yeah, yeah, yeah, It feels like something's heating up.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 short time.